Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Gemeenten moeten beter hun best doen om asielzoekers op te vangen. Dat heeft voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad gezegd. De laatste tijd is het zo druk bij het aanmeldcentrum in Ter Apel... dat asielzoekers er buiten moeten slapen. En volgens Bruls kan dat zo niet langer. Ik vind echt op geen enkele manier dat iemand in dit land... geen enkele gemeentebestuurder zich de luxe kan permitteren. Ik wil iets niet, want mijn bevolking vindt het niet leuk... of mijn mensen zijn al oververmoeid. Ik vind niet dat jullie luxe hebt om nu te zeggen... die optie doen we maar even, even niet. Dat kan niet. Bruls wil dat het kabinet snel een tweede aanmeldcentrum opent. Begin september zou die moeten openen. In Nieuwkoop in Zuid-Holland is vanochtend een paraglider neergestort. Tijdens het dalen kwam die in de problemen en stortte neer op een schuurtje. De paraglider is naar het ziekenhuis gebracht. Er wordt nog onderzocht wat er precies gebeurd is. Het zal morgen flink druk zijn op de wegen rond Amsterdam. De ANWB verwacht veel automobilisten. De zomervakantie is daar namelijk voorbij en de NS staakt in het noordwesten van Nederland. De ochtend- en avondspit zal waarschijnlijk niet heel extreem worden, denkt de ANWB. Onder meer doordat het niet regent en het in het zuiden nog wel vakantie is. Rond deze tijd begint Max Verstappen aan zijn inhaalrace in België. Op het circuit van Spa start hij vanaf de 14e plek vanwege de gridstraf die hij kreeg voor het vervangen van zijn motor. Carlos Sainz van Ferrari start vanaf pole position, maar Verstappen denkt dat hij toch mee kan doen voor het podium en misschien zelfs Sainz nog kan inhalen. I mean it's a long track, but not that many laps of course because of that and there are only a few overtaking possibilities. So you have to do it quick and try not to lose too much time to the guys ahead of you, you know. Um, and uh, yeah, we'll see. I hope I'm targeting a podium and with a bit of luck we can fight for the win. volgende week moet het helemaal gaan gebeuren voor Max, want dan is het Formule 1 circus in Zandvoort.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 I like them cute and sweet, ghetto and fit. Hop your <laughs> in that Benz, cause you like my style. You know me, I do anything to make you smile. I need a lady in the street, sneaky link. Gotta watch how you move, what you get is what you see. Out of sight, out of mind, but I still adore you. Just hit me on the FaceTime, I never ignore you. You know pain is love, but my love is loyal. I know you heard stories, but that was before you. Can I see C and Christian Dior? You ain't worried about girls, cause you know this all you make. Sunshine, I could call you my baby boy with a player. But all you gotta do is keep it real with a player. Keep it real, and maybe, we could spend some time. Look, I need that real love talking Bobby Whitney. And I keep it with me. I don't got no girl, I'm picky. Cause I gotta know you with me. Cause you get sticky. Yeah. That's why I keep it glizzy. Ride around through my city, just in case I see a dizzy. Not buy everything, drink that Alexander Wayne. come from a broken home, now she got the finer thing. Sport peanut butter rain, 11 carrots on the rain. I spoil my you said love don't cost a thing. I saw you in front of the Louis store, with your Louis fur, Calling with your girls. Honey blonde hair, thick thighs, nice hazel eyes. Bad got Italian stitches, you know how to pick. So I hopped out the and I hopped in pursuit like it's Big Poppy Loaster. Mr. Spinning Rovers. Look up, my face is on the poster. You don't got no ring, that's a sign. Baby, swing your line. Outside, yeah. I could call you my baby boy. Uh -huh. You could call me your baby girl. Baby, we could link tonight. with a plan. But all you gotta do is keep it real with a plan. Keep it real, and maybe, maybe we could spend some time. I could be your sunshine. you got to lose? Make up your mind, tell me what are you gonna do? It's only me, let it go some weight. tried to stay on top. I tried to play the part, but somehow I I get a double shot it.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 ZFM Zandvoort. Zandvoort. Ik kwam hier zomaar binnenlopen en zag je al meteen. Ik keek je aan, wou met je praten, maar jij was niet alleen. Je ogen vragen dichterbij te komen. Ik voel dat hier meer in zit en niet wachten, wachten.